uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De tot levenslang veroordeelde supermarktmoordenaar Appie A. komt naar verwachting vrij. A werd midden jaren 90 veroordeeld voor het doodschieten van twee medewerkers van de Albert Heijn in Oosterbeek bij een overval in 1990. Het nieuws over de waarschijnlijke vrijlating komt uit een podcast van het AD en de Gelderlander. Nabestaanden van de slachtoffers zeggen daarin dat ze door het ministerie van Justitie en Veiligheid te horen hebben gekregen dat A wordt voorbereid op een terugkeer in de samenleving. Ze zijn daar boos over en willen dat A niet vrijkomt. Na bijna vier weken is een conferentie over het VN-verdrag tegen kernwapens geëindigd zonder slotverklaring. Rusland sprak een veto uit tegen het document. Volgens de Russische afgevaardigden waren er vijf punten waarmee Rusland niet akkoord kon gaan, zonder daarbij details te geven. De top in New York ging over het non-proliferatieverdrag, waarin landen onder meer afspraken om het bezit van atoomwapens te beperken. 191 landen hebben het geratificeerd. Eens in de vijf jaar komen ze bij elkaar om de tekst te herzien. De oude tekst blijft nu gelden. Zo'n 400 asielzoekers die vannacht in de open lucht zouden slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel... zijn met bussen naar opvangplekken elders in het land gebracht. De mensen worden opgevangen in de provincie Groningen, in de jaarbeurs in Utrecht en in Almere. Volgens het ANP zijn er tientallen mensen in Ter Apel achtergebleven. Die wilden niet met de bussen mee. De opvangplekken kwamen volgens het COA de afgelopen avond beschikbaar... nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm had geslagen... over de hygiëne buiten het aanmeldcentrum. Volgens de inspectie vormen het gebrek aan water, schone wc's, douches en beschutting... een groot risico op het uitbreken van infectieziekten. Het weer. Droog met zon en stapelwolken. Het wordt 21 graden in het noorden en westen tot 24 graden in het zuiden en oosten.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 Kijk dan maar naar de zee, dan ben ik altijd mee. Maar laat me los, laat me los op een dag, laat me los. Ik wou slapen, want ik had je graag verteld Daar was je? En daar hield je me vast in je arm.